Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen strengere controles voor landbouwgif dat mogelijk kankerverwekkend is. De test met dat spul wordt uitgevoerd op proefdieren... maar de conclusies die daaraan werden verbonden klopten jarenlang van geen kanten. De boel kwam aan het rollen toen deze journalist van Zembla... eens goed ging kijken naar het omstreden gif glyfosaat. Daarvan heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gewaarschuwd in 2015 al... jongens, als wij naar proefdieronderzoek kijken... dus als proefdieren worden blootgesteld aan glyfosaat... dan zien wij dat sommige van die proefdieren eh, kanker krijgen. En toen vonden wij het heel interessant dat het CTGB zei... nee hoor, het is helemaal niet kankerverwekkend. En daar waren ze heel stellig in. Dat kwam doordat zij een andere rekenmethode gebruikten. Die methode wordt nu aangepast. Buma Stemra heeft vorig jaar en dit jaar mogelijk veel geld uitbetaald aan fraudeurs. De muziekrechtenorganisatie ontdekte tientallen accounts... die zijn aangemaakt met valse identiteitsbewijzen. Mogelijk zitten daar sjoemelaars achter... en geen echte muzikanten en tekstschrijvers. In totaal is er 107.000 euro overgemaakt aan die accounts. Buma Stemra is daarom een onderzoek gestart. Oud-wielrenner Rowan Dennis hoeft niet de gevangenis in voor het doodrijden van zijn ex-vrouw. Hij gaf eerder al toe dat hij haar aanreed voor een huis in Australië. Maar volgens zijn advocaat was dat niet expres. De moeder van het slachtoffer zegt dat ze dat verhaal gelooft. Dennis krijgt een voorwaardelijke straf en hoeft dus niet de cel in. Wel is hij de komende vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. En Songfestivalfans kunnen ook komende zaterdag de tv aanzetten. Cloud staat in de finale. Gisteravond plaatste hij zich met zijn Célavie. Correspondent Gimbalduk kwam na afloop van de halve finale... een groepje vrienden en familie van Cloud tegen. Die hadden een topavond gehad. Hij heeft het gewoon echt gekild. Ik ben super trots op hem. En eh, ja, ik ben echt super blij. hij deed het goed. Ik vond ze echt... Ja, er zit geen vuur bij of zo. Zoals andere landen. Maar ja, volgens mij hebben we gewoon puur op zang gewonnen. Oranje. Ja! <laughs> oranje gekleed en een grote glimlach. Zeer grote glimlach. Het is werkelijk fantastisch. Voor de Belgen was het een minder geslaagde avond. Hun inzending Red Sebastian werd verrassend genoeg uitgeschakeld. En het weer nog opnieuw een prima lentedag met alleen af en toe wat dunne wolkjes, maar ook weer volop zon. In het noorden wordt het een graad of 18. In Limburg kan het 24 graden worden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file tussen Horen en Purmerend Noord 9 kilometer met ruim een half uur vertraging.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 there with anymore en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn vannacht meer dan 50 Palestijnen gedood, meldt nieuwszender Al Jazeera. De meeste slachtoffers vielen in het noorden van Gaza, waar Israël de aanvallen heeft opgevoerd. Buma Stemmera zegt voor ruim 100.000 euro te zijn opgelicht door fraudeurs. De organisatie beheert de auteursrechten van Nederlandse muziekmakers. Onbekenden zouden zich hebben voorgedaan als rechthebbenden met valse identiteitsbewijzen. Regisseur Robert Benton is overleden. Zijn grootste succes had hij in 1979 met de film Kramer vs. Kramer... met onder andere Meryl Streep. Ook schreef hij mee aan de populaire film Bonnie and Clyde uit 1967... Robert Benton was 92 jaar. Het weer zonnig en droog vandaag. Op de Wadden 15 graden en in het zuiden kan het 24 graden worden.